Mensen hebben het recht om hun dossier gratis in te zien bij het BKR. Maar dat duurt wel eens een maand om de gegevens op te vragen. Als mensen ervoor kiezen om te betalen... dan kunnen ze de informatie al binnen een paar minuten krijgen. Volgens juristen is dat in strijd met de wet. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt de werkwijze van het BKR. In en rond Straatsburg wordt nog steeds met mannenmacht gezocht... naar de dader van de aanslag van gisteravond. Een man opende het vuur in het centrum van de stad. Drie mensen kwamen om het leven en er vielen elf gewonden. Op zijn vlucht belandde de dader twee keer in een vuurgevecht met de politie, maar hij wist te ontsnappen. Het motief voor de aanslag is nog niet bekend. Het aantal Nederlanders dat van plan is om binnen twee jaar een elektrische auto te kopen... is afgelopen jaar nauwelijks gestegen, van 3 naar 4 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Meer dan een derde van de Nederlanders is geïnteresseerd in elektrisch rijden... maar de meesten vinden zo'n auto te duur. Elektrische auto's kosten vaak minimaal 10.000 euro meer dan een brandstofauto. En ook zijn mensen onzeker of er wel genoeg oplaadpunten zijn. Er zijn steeds meer signalen dat er een vertrouwensstemming op handen is over de Britse premier May. Daarvoor moeten 48 conservatieve parlementsleden het vertrouwen in haar opzeggen. En volgens Britse media gaat dat gebeuren of is dat al gebeurd. Een bevestiging is er nog niet. Veel conservatieve parlementsleden zijn boos over het uitstel van de stemming over het Brexit-akkoord met de Europese Unie. Die stond gepland voor gisteravond. Een meerderheid in het parlement is tegen dat akkoord. Premier May kijkt nu in Europa of er nog aanpassingen mogelijk zijn. Het weer. Vandaag droog en van tijd tot tijd zon. De temperatuur ligt rond de 4 graden. Ook de komende dagen blijft het droog, maar dan wordt het wel iets kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Beverwijk Oost, 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, vertraging net aan 5 minuten. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert...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 take you home. We'll just stay in love, baby. stuur jullie allemaal fijne dagen.